met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam gaat extra maatregelen treffen rondom het Dancefest Sensation... dat zaterdag in de arena wordt gehouden. Er zijn signalen die wijzen op een mogelijke dreiging. Volgens de gemeente is dat ernstig genoeg om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo worden alle bezoekers van het Dancefest gefouilleerd... en wordt er in het gebied rond de arena extra gecontroleerd. Daarnaast mogen er geen auto's in het transferium onder het stadion geparkeerd worden. De koersen van de Europese banken gaan na de brexit vandaag opnieuw onderuit. De Nederlandse banken en verzekeraars begonnen de dag met kleine verliezen... maar die zijn inmiddels opgelopen tot soms ruim 6 procent. Banken in Groot-Brittannië verloren vrijdag al rond de 20 procent. Op dit moment komen daar klappen bij die oplopen tot 15 procent. De AEX in Amsterdam stond rond het middaguur ruim 2 procent in de min. En ook op andere Europese beurzen is de stemming negatief. Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachte van de moord op zakenman Koen Everink wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vandaag op de proforma-zitting. Everink werd in maart doodgevonden in zijn huis in Bilthoven. Enkele weken daarna werd tenniscoach Mark de J. opgepakt. Hij heeft altijd ontkend dat hij Everink heeft vermoord. Tegen de politie zei hij dat hij door vier mannen is overmeesterd toen hij op de avond van de moord bij Everink vertrok. Deze mannen zouden ook verantwoordelijk zijn voor de dood van de zakenman. De provincies willen meer geld voor de restauratie van beeldbepalende rijksmonumenten, zoals Paleis Soesdijk, de Domtoren in Utrecht en de Maastunnel in Rotterdam. Ze gaan daarover vandaag in overleg met minister Bussemaker. Die geeft jaarlijks 20 miljoen euro voor restauratiewerk van de 62.000 rijksmonumenten. Maar volgens de provincies is dat veel te weinig en is er de komende vijf jaar ruim 630 miljoen euro nodig voor de restauratie van enkele tientallen beeldbepalende rijksmonumenten.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 you. down.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 confusing. I'm just a young.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 Dios le pido.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 baby. It's a sight to see you fade away. The world is a screaming, and you have to leave me reeling. He'll get you in the end. It's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk alone, yeah. and pray that God won't see me. that I was just myself again.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 我。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 at night and watch the seagulls circle in the morning light. Maybe there are some things when I meant to understand. Zandvoort. dan voor 106.9